Het is vijf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De twee Russische bemanningsleden van het internationaal ruimtestation ISS... hebben een nieuw nationaal record gevestigd... met een ruimtewandeling van meer dan acht uur. Die had eigenlijk 6,5 uur moeten duren, maar liep uit... doordat de antenne die ze moesten plaatsen niet goed uitvouwde. En toen dat uiteindelijk toch lukte, bleek dat hij in een verkeerde hoek stond. Maar hij doet het wel. In Chicago is Dennis Edwards, de zanger van de wereldhit Papa was a Rolling Stone, overleden. Edwards zong het nummer met The Temptations in 1972. De Amerikaanse soulgroep scoorde de in de jaren 60 en 70 de ene hit na de andere. En Edwards was in 1968 de nieuwe leadzanger van de band geworden. George Michael maakte in 1993 van Papa was a Rolling Stone... nog een stampende live versie. Dennis Edwards zou vandaag 75 jaar zijn geworden. De Franse justitie heeft de prominente islamoloog Tariq Ramadan... in staat van beschuldiging gesteld in twee verkrachtingszaken. De 55-jarige Zwitser werd woensdag in Parijs opgepakt. Hij wordt verdacht van de verkrachting van twee Franse vrouwen... in 2009 en 2012. Ramadan noemt de aantijgingen laster... Hij was in het verleden verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En hij was ook integratieadviseur bij de gemeente Rotterdam. Inwoners van Jestermar met een uitkering moeten van de gemeente bewijzen dat ze geen prijs hebben gewonnen in de postcode loterij. De 25 uitkeringsgerechtigden moeten hun bankafschriften opsturen, anders worden ze gekort op hun uitkering. De toon van de brief van de gemeente is volgens uitkeringsgerechtigden intimiderend. En de verantwoordelijke wethouder is het daar achteraf gezien mee eens. Ze belooft dat met alle mensen in Jestermar persoonlijke contact wordt opgenomen om de zaak uit te praten. Het weer. Plaatselijk kan het glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Overdag zijn er wolkenvelden, schijnt hier en daar de zon... en valt er een winterse bui. Het wordt overdag een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN-VARA. Morgen. Je luistert naar RISA, het programma van BNN Fara, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de BNN Fara Academy. En eh, zoals je vorige week hebt meegekregen... heeft de oude lichting afscheid genomen. Er zijn er twee overgebleven, die zijn senioren geworden. En die hebben deze week de uitzending verzorgd. En wat een uitzending wordt het. Later in de eh, ochtend, ik was zeggen in de avond... maar het is in de ochtend natuurlijk... heb ik hier een dichter te gast, niet zomaar een dichter. De winnaar van Poetry Slam. Daar moet je zeker naar luisteren. En in dit uur heb ik een producer, een DJ DJ die eh, met hele grote namen werkt. Nou, eigenlijk zijn we er in Nederland wel aan, gewerkt, aan gewend... Eh, dat onze DJ's met hele grote namen werken. Maar als ik toch zeg Bono van U2... Ja, zelfs, zelfs jij denkt dan, ja, dat is een grote. Maar voor nu. Genoeg gepraat. Tijd voor die plaat. Come on. sicker than your average. Pop twist cabbage don't think shit, stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's Dead right, if they head right, Biggie there, and I. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk goes through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and <laughs> Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC Take easily. Take that. Easily. Huh? Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Come Keep on my peace. Cubans with the Jesus peace. Thank with you, my peace. Packing, asking who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it biggie, biggie, biggie. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Uh, guess that's why they're broken. You're so fake biggie, biggie, biggie. Uh-huh. Can't you see? Uh-huh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Uh-huh. Guess that's why they broke in your uh-huh. I, put O's in NY onto DKNY. uh uh-huh. Miami, DC, prefer Versace. Mm-hmm. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty, boy, the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White push six on the Lexus LX, four and a half. Bulletproof glass tips if I want some ass. Gon' blast, we Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and broads, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars. And still leave you on the pavement. Condo paid for, uh-huh. no car payment. Uh-huh. At my arraignment, no for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay still. Richer than richer. So you niggas come and get. Come on. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotizing. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken. You're so fake. Diddy, diddy, diddy, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken. You're so fake. I can fill you with real millionaire shit. You. That's cargo, my cargo. Mm, 160, on. swiftly. Wreck it by your new one. The crew run, run, run. Your, your crew, crew run, run, run. I know you sick of this name brand nigga with flows. Girl, say he sweet like nigga mm. with. So get with this, nigga, it's easy. Uh-huh. Girlfriend, here's a bitch. Call me round mm. 10, come through, have sex on rugs. that's Persian. Come up to your job, hit you while you're working, for certain. Pop freaking, not speaking. Leave their ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Kobe. Dick black like Kobe. Watch me roam like Romy. Lucky they don't own me. Where the safe, show me. Homie. Homie. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Uh, guess that's why they're broken, you're so fake. Uh. Biggie, biggie, biggie. Uh-huh. Can't you see? Uh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Uh-huh. Guess that's why they broken, you're so mean. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they broken, you're so mean. Biggie, biggie, biggie, uh-huh. can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they broken, you're so mean biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just. Love you sing Billy Alice. Het was, vroeger was het een, eh, een spelletje. Je, deed dat vroeger ook in je jeugd. Dan ging je met, met, je, met je zusje of met je, met je broertje... en dan gingen jullie ritmisch tegen elkaar handje klappen... en dan zei je ondertussen een rijmpje. Het was vroeger in, de, in, in het begin van 1900 was dit zo'n rijmpje... wat ze in Amerika deden. Dan deden ze allemaal eh, ja, klapgebaren, clapbacken, heet het. Uh, eh, clapping song heet het. En op een gegeven moment dacht iemand van... ja, het, het, werkt zo goed, daar maak ik gewoon een liedje van. En het is nog steeds een toffe track. Je luistert naar Risa bnf Fara Radio 1. En zoals je van ons gewend bent, hebben wij een gast. En deze gast is een, DJ. Nou ja, dat hebben we wel vaker. Het is een DJ en producer. Nou, hebben we ook wel vaker. Maar dit is een DJ en producer die met grote sterren sterrenwerk. En, en ja, dan zeg jij, ja, maar dat heb je ook vaker, Risa. Ja, maar hallo, hoeveel mensen ken jij die gewoon Bono van U2 in de studio hebben... en dan ook nog eens een keer zijn favoriete song verpesten... door er een piano heen te gooien? Dat is er maar eentje. En dat is eh, Justin Prime. <laughs> Goedemorgen. Hey, goedemorgen jongen. Dan ga ik je zo direct uitgebreid uh, over, eh, over vragen natuurlijk. Wat daar in die studio gebeurde. Dat je een piano op een trek gooide waar hij helemaal niet op zat te wachten op dat moment. Maar volgens mij is dat toch wel goed gekomen toen. Hè? Ja, ja, ja, dat was weer een verhaal apart. Maar dat is uiteindelijk wel, Wel goed gekomen. <laughs> Justin Prime. Eh, ik ga zo direct met hem praten. Maar ik ga je eerst eventjes wat regels uitleggen over het programma Risa. Er zijn twee heel erg belangrijk. De eerste is dat je voor jou een uh, dobbelstenen bakje hebt. Dat is niet voor niks. Ja, gevonden. Ja, heel goed. Want we werken hier met toverwoorden. En toverwoorden, dat zijn woorden waarvan de redactie denkt... nou, als jij met Justin gaat praten... dan kan het zomaar zijn dat zo'n toverwoord voorbij komt. En op het moment dat zo'n toverwoord voorbij komt... dan hoor je als je dat hoort, betekent dat dat jij moet gaan eh, dobbelen met die dobbelstenen... want dan ga je iets uit de audiokluis halen. Onze BNF Varen Academy leden die maken de hele week door items. Nou, sommige hoor je wel, sommige hoor je niet. Dat ligt een beetje aan wat jij uit die audiokluis goochelt. Want aan de hand van de nummers kijken we van wat we voor audiofragment gaan draaien. Het andere is dat ik hier werk met een regisseur. Haar eerste week als senior. <laughs> Goedemorgen. Maar ja, niemand om te senioren natuurlijk. Nee, ja, maandag waren ze er even. Maandag waren ze er even, want volgende week hebben we de hele nieuwe lichting. We hebben al kennis met ze gemaakt. Ja. Zeven enthousiaste nieuwe radiomakers die je hier heel vaak gaat horen bij Risa. Eh, je bent vandaag de regisseur. Yes. En je bent mijn lieftallige assistente. Ook nog. Voor het aanreiken van een voorwerp, Justin. Oké. Oh. Oh, wat heb je in je handen? Ik heb eh, cheddar cheese in mijn handen. Cheddar cheese. Ja. Ah, dat is lekker op je burger. Ja, ik heb alleen geen burger nu. Ik heb alleen een kop koffie. Ja, dus. dat zal je altijd zien. Ben je een beetje een, uh, een fastfood-eter? Of ik een beetje een fastfood-eter ben? Nou, ja. ja. dat was ik voorheen wel. Maar ik... Ehm, Sinds een aantal maanden let ik heel erg eh, op mijn lijn. Ik sport eh, heel veel. Ik sport bijna iedere dag. Uh, ben gestopt met alcohol drinken, dat soort oh, dingen. Dus jeetje, ik, ja, ik heb een beetje het roer omgeslagen. Dus ik eet nogal fastfood, maar, maar niet meer zoveel als vroeger, zeg maar. En waar kwam die omslag dan vandaan? Ja, ik, weet, ik voelde me op een gegeven moment gewoon niet, niet fit. Ik voelde me ongezond. En ik had op een gegeven moment zoiets van... nou, ik, ik wil gewoon het roer omgooien en eh, toen ben ik, ook, heb ik op een gegeven moment gewoon de knop omgezet. En heb ik gezegd van nou, ik stop gewoon met, eh, met al die dingen. En eh, ik ga het gewoon vervangen met, met sporten en een, een healthy mindset, zeg maar. Nou zeg. Rita. Telefoon. Dat komt goed uit. Ik heb Maaike Dreuver aan de lijn. Zij is eindredacteur bij Food Inspiration. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja, nou, je hoort het. Justin die is al eh, helemaal over eh, aan de gezonde, <laughs> gezonde voeding. Ik hoor het, ik hoor het. Hij is niet de enige in het land. Nee, maar tegelijkertijd las ik deze week dat eh, McDonald's een, een, mega omzet heeft gedraaid hier in Nederland. Sterker nog, we hebben nog nooit zoveel uitgegeven bij McDonald's. Hoe zit dat dan? Ja, dat klopt. Nou ja, dat is natuurlijk ook, kijk, eh, de markt die, ehm, ja, die bepaalt natuurlijk ook, of in ieder geval inflatie zorgt ervoor dat je eh, ten opzichte van een jaar daarvoor meer uitgeeft bij eenzelfde bedrijf. Dus in die zin is natuurlijk meer omzet niet direct betekent niet direct dat wij met z'n allen massaal naar de McDonald's gaan. Oh. Maar wat wel klopt, dat is wel zo natuurlijk... dat ehm, McDonald's heeft daar in een nieuwe strategie sinds drie jaar geleden ongeveer. Zijn zij begonnen met, of zijn zij een nieuwe strategie eh, ook in Nederland gaan uitrollen... waarbij zij ook wel meer inspelen op die wens van eh, eh, nou ja, de Nederlanders. Hè, je hoort het net al. Dat mensen wel gezonder willen gaan eten. En daar kunnen zij als, als, ja, als geen ander wel heel goed op inspelen. Nou ja, en daar zie je ook inderdaad bij McDonald's wel goede resultaat van. Hey, maar hoe komt het nou dat mensen eh, eh, gezonder zijn gaan eten? Nou, daarin zie je wel een, een, Ik denk niet eens dat dat meer een trend is. Dat is sinds een, eh, nou ja, wel een aantal jaren al wel eh, steeds meer het besef bij mensen dat een gezonde levensstijl wel eh, ja, echt ook invloed heeft op hoe je je voelt, inderdaad. Hè, mhm. zei ik net al. En, en wat dat met je hele lijf doet. En aan de ene kant weten we daar veel meer van. En aan de andere kant eh, gaan we daar ook ja, steeds meer, gelukkig maar hoor, ehm, ja, gaan we daar ook naar handelen. Je ziet het natuurlijk aan het mega grote aanbod ook van koopboeken en dergelijke die daar ook echt op zijn ingericht. Ja. En we weten daar zeker nog niet alles van. Het is niet dat je direct kan zeggen van nou, als je dit eet, dan, dan geldt dat voor iedereen dat je dan ook gezonder wordt. Maar dat een eh, gezond voedingspatroon wel bijdraagt aan hoe je je voelt, daar, eh, ja, daar weten we steeds meer van. En daar handelen dus ook steeds meer mensen naar. Hey, en wat zie jij nou voor, trends gebeuren op, eh, op gezond voedselgebied? Ehm, nou, wat je, wat je wel ziet, is, en, en dat heeft ook wel weer met, met inderdaad, eh, toch weer met die opzet van McDonald's te maken, is dat we wel heel veel ervan weten. Uh, of tenminste steeds meer weten van, nou, wat is nou gezond voor je lichaam? Mhm. Maar dat het alsnog wel, ja, eh, ook alles mag soms weer wel. Dus, dus daarin ja, is niet direct te zeggen van, nou, dit product is echt gezond en ook misschien niet voor iedereen. En dat is soms nog best wel lastig om dat te bedenken. Van ja, wat mag je dan wel wanneer eten en wat dan weer niet? Want een frietje op zijn tijd, ja, ja, het is niet dat dat nou per se heel erg slecht voor je is. Dus dat het toch nog wel lastig is om dat te bepalen... en dat, dat daardoor toch wel veel mensen zich toch nog wel door hun portemonnee... en door het gemak laten leiden nou ja, en, en, en, McDonald's is daar natuurlijk een ideaal, of ideaal, maar in ieder geval een heel goed voorbeeld van. Eh, een, een, een, ja, in die zin heel goed doordacht concept, die de consument dus wel met die ja, soort van gezondheidsclaims weet te trekken. Maar wat toch relatief natuurlijk uh, goedkoop is en gemakkelijk is. En dat zie je wel, ondanks dat mensen weten van nou, ik moet gezonder gaan eten, dat toch eh, ja, gemak en, en ook de prijs, dat die toch nog wel een hele grote bepalende factor zijn. En wij verwachten wel dat we wel naar de toekomst toe, dat, dat, eh, dat gezondheid in die zin daar wel steeds een belangrijkere factor bij zal zijn. Nou, dus dan bij het maken van je voedingskeuzes. Gaan we heel gezond de toekomst in. Maaike, dankjewel dat je weer mocht bellen en eh, ik spreek jou misschien volgende keer weer. Ja, zeker, graag gedaan. Dank... Eet smakelijk, hè? <laughs> gaat lukken, dankjewel, hoi. Doei. En eh, voor de dames heb ik hier... jullie overwinningssong... van de enige echte queen... of pop of R&B. Ik heb het natuurlijk over Beyoncé. Rolling Stones, Harlem Shuffle. En je luistert naar Risa. Die doet altijd zijn eigen shuffle, gewoon hier zo op Radio 1. Hij heeft weer een gast te gast. Zijn naam is Justin Prime. Goedemorgen. Was jij nog wakker of ben je eigenlijk net wakker? <laughs> nou, ik was in slaap gevallen op de bank eigenlijk. <laughs> Dus ik, eh, eh, het is goed dat ik eh, niet moest spelen. Maar ik, ik, ik werd net op tijd wakker. Ik denk, shit, oh, ik moet gaan. Dus ik trek mijn schoenen aan en ik reis gelijk naar Hilversum. Woon je ver van Hilversum? Nee, nee, ik woon in, in Huizen. Dus, ah, Oké, ja, ik dus woon ook in een huis, maar dat is weer... <laughs> hey, ehm, mensen moeten jou kunnen kennen van Cannonball. Maar voor de mensen die nou eventjes niet te binnen schieten wat het ook alweer was... Ja beat drops. Dat was een hit. Ja, klopt. Het was een, eh, een hit in 2013 eh, in Nederland. Ja, maar niet alleen in Nederland. Eh, nee, klopt. En eh, in 2000... Het, begon eigenlijk met een... Ehm, Chesto draaide hem eh, in, op EDC New York. Mhm. Dat was geloof ik eind 2012. En daarna werd hij 538... Eh, maak het of kraak, het. ja, dus en daarna werd die Dance Smash. En toen ja, werd het gewoon een radiohit in Nederland. Eh, dus ja, van een, van een clubhit naar een radiohit. En daarna werd het ook nog eens eh, opgepikt door Universal. En werd het eigenlijk ook in, in, in Engeland gedraaid op de radio. En voor, voor je het wist ging het de hele wereld rond. Dus tot Indonesië, tot weet ik veel waar. Sweet. En werd het gewoon een wereldhit, zeg maar. En toen kon je in Nederland niet meer over straat? Nou, nee, dat is nooit zo geweest. Kijk, oh. wij zijn als Nederlanders natuurlijk gewoon... Eh, een broodje nuchter, weet je wel. En dat vind ik zelf ook heel erg fijn. Want er zijn landen eh, waar ik ben geweest... Eh, ja, bijvoorbeeld India bijvoorbeeld... waar ik niet normaal over straat kan. Oh, zo erg? Ja, dat is, daar heb ik ook weer een verhaal over. Maar, dat is, nou ja, kom op met dat verhaal. Nou ja, goed, ik, ik deed een keer een show voor... ja, was het een soort voetbalstadium of zo... Ehm, en dat was iets voor, voor 8.000 of 10.000 man, geloof ik, uit mijn hoofd. En eh, na mijn show werden mensen helemaal gek. En die eh, begonnen eh, massaal de dranghekken kapot te maken. En uh, bestormden het podium. En er was maar twee man security. Oh. Dus ik werd helemaal kapot getrokken voor foto's en weet ik wat. Bij mijn keel gegrepen. En toen heb ik echt gerend, letterlijk voor mijn leven. en je moet het zo zien, over een hele lange ehm, voetbalveld. Alle lichten uit. Ja. Ehm, en ik, ik, ik, ik was aan het rennen voor mijn leven. Ik, eh, ik kan niks zien. Er zat één gast die stond naast me met een iPhone... om, om zeg maar op de grond te schijnen, zodat ik nog enigszins iets kon zien. Ja. Ehm, en achter me hoorde ik gewoon het geluid van honderden mensen... die achter me aanrenden, maar ik, ehm, ik kon ze niet zien. Dus ik, het was echt voor het eerst in mijn leven dat ik echt gewoon doodsangsten had. En eh, we hadden het eigenlijk net gered uh, naar de auto. En toen zijn we gewoon keihard weggereden. En eh, ja, ik ben eigenlijk nog nooit zo, zo bang geweest in mijn hele <laughs> leven. zeg maar. Dus- heel goed voorstellen. En dan kom je in Nederland terug naar, naar zo'n hectische tour. En eh, niemand interesseert het. Wie je bent <laughs> eigenlijk. En dat vind ik persoonlijk... Ja, dat klinkt heel erg, maar eh, ik vind dat persoonlijk heel, heel erg prettig. Vooral toen in die tijd... Eh, als je dan zo'n ja, zo'n hectische tourschema hebt... dan is het gewoon ontzettend prettig als je thuis komt... en gewoon je eigen ding kan doen en lekker jezelf kan zijn. En dan gewoon, gewoon in, je, in je kloffie naar de Albert Heijn... zonder dat iemand op of om kijkt. Ja, dat is toch heerlijk? Ja, nou ja <laughs> zoals je het beschrijft. ja, ik wil ook wel een plek waar ik, waar ik gewoon heen kan... en dat, dat alle vrouwen om mijn nek vallen... en dat ik in Nederland dan gewoon even uit kan rusten van al die vrouwen. Ja, dat... vrouwen, nou, nou daar heb ik nooit... Uh... Eh, ja, nou, kom op, DJ Live. Ja, maar dat is een keuze. Ik bedoel, eh, kijk, ja, natuurlijk heb je dat, maar... Ik ga nou niet zeggen dat jij gewoon eh, helemaal niks met, uh, met, met groepjes bezig bent geweest, nooit. ik heb niks met groepjes in de zin van dat ik ieder weekend, ja, weet ik veel... Me... Toen, toen het begon heb jij echt wel één momentje gehad van, nou, toch even eentje proberen. Nee, ik heb nooit gehad van oh. even eentje proberen. Oh, nee, nee. dat zou ik echt... Ik, ja, ik, heb, ik heb die luxe niet, dus ja, maar, ik ken het niet. Ik bedoel, je doet het toch voor de muziek uiteindelijk. Ach, gaat toch weg. <laughs> Ja, nee, oh, je doet het niet voor de... <laughs> Gast, dat, dat, dat, zegt iedere muzikant. Dat kan toch niet alleen voor de muziek zijn? Je moet toch... Eh, eh, weet je, vroeger, dat, dat vond ik zo mooi. Vroeger die, die, die, die, die rockgasten en zo, die zeiden gewoon van... ja, ik ben, ik ben gitaar gaan spelen omdat dat vrouwen aantrok. Ja, ja, dat zijn misschien ook gasten. Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik denk dat eh, als producer... ik ben gewoon een, een, persoontje die in zijn eigen wereld leeft... in de studio in zijn eentje muziek maakt. Mhm. En meer dan dat is het eigenlijk niet. En... Nou, on the road dan. Is dat, is dat, dat zo mooi als het beschreven wordt? Gewoon eh, on the road live, helemaal rock'n'roll? Of was dat... Eh, eh, ja, kijk, natuurlijk. Uh, het heeft leuke kanten natuurlijk, maar ook minder leuke kanten. Ik bedoel, het is ook zwaar. Uh, op wat voor manier? Nou ja, het, het, het toeren. mensen vragen wel eens aan mij als ik thuis kom. Ik kom mensen tegen op straat van, hé, hey, gaat goed hè? En ik zie dat je daar bent en daar geweest bent. En ja, je ziet veel dingen van de wereld. Hè? Ja, ik zie voornamelijk airports en hotels, weet je wel. En, <laughs> ja, echt dus Het, het, het, is eigenlijk racen van A naar B. Je, hebt, je, hebt, nooit dat je eventjes, dat je, dat je dan ergens in, weet ik veel, in pff, Maleisië zit. Jawel, jawel, kijk, natuurlijk heb je van die momenten dat je, hè, dat je denkt van... oh, nou, ik neem even drie dagen af, eh, weet je wel... en ik, ik blijf even hangen of zo in Bali of weet ja. ik veel wat. Kijk, natuurlijk, maar dat is één of twee keer per jaar dat je dat oh, doet. Maar voor de rest zeg maar, van het jaar eh, ben je gewoon constant eh, in de weer... en, en, en is het gewoon een race tegen de klok. Een race tegen de klok. En kom je dan überhaupt nog wel aan produceren toe? Eh, ja, nu wel. Ik heb eh, de afgelopen jaar ontzettend veel gespeeld. Ehm, en ik heb op een gegeven moment ook een burn-out gehad. En eh, oh. daarna had ik besloten van oké, dit, dit, ehm, dit, dit doe ik niet meer zo. Oké. Ehm, Hoe, een burn-out? Ja, ja, nou ja, goed, een burn-out in de zin van dat het, dat het me gewoon allemaal te veel werd. ik, ik deed iets van ja, twaalf of meer shows per maand. Maar dan ieder, eh, iedere show in een ander land. Ja. dus op een gegeven moment was dat best wel zwaar. En ik kwam niet eens meer aan de studio toe. Maar waarvoor ik ben begonnen is eigenlijk de liefde voor het, het produceren. Dus het werken in de studio en een liedje maken. Ja. En op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon alleen nog maar in een vliegtuig zat... en, en eh, eh, niet eens meer aan muziek uh, maken toekwam. Ja, zijn er ook mensen die zouden zeggen van... ja, nou, dan stop je toch met toeren, ga je lekker de hele dag in de studio zitten? Nou, dat heb ik dus nu besloten. Van nou, oké, ik wil niet meer twaalf shows per, per, maand doen, maar twaalf shows per jaar. bij wijze van spreken. En eh, ik kies nou voor wat ik, wat, ik, wat ik leuk vind. Dat is muziek maken in de studio. En ehm, ja, ik heb mezelf eigenlijk weer een beetje teruggevonden. Mijn passie en waarvoor ik dit doe, zeg maar. Het is een uit de hand gelopen hobby, hè? zo moet je het ook zien. En ehm, ja, nu is het gewoon. Eh, nu zit ik weer helemaal in mijn element. Oké, dus je bent weer helemaal thuis op je plekje en eh, alles gaat goed. Alles gaat helemaal weer prima, ja. Dus dan komen er weer nieuwe hits uit. <laughs> ja, hits. Je weet nooit wat een hit is natuurlijk. Ik eh, maak altijd gewoon een liedje, iets waar ik achter sta. Mhm. En dat is natuurlijk ook gewoon een beetje je, ja, je kindje wat je de wereld instuurt. En eh, als ik erachter sta, dan... Eh, Oh, ik hoor een toverwoord. En als je erachter staat, dan nou, gaat hij eruit. Eh, dan, ja, dan gaat hij eruit, ja. Je hebt een toverwoord genoemd. Ja, ik nou, hoor vraag het. me ook meteen af wat het toverwoord is. Nou ja, als je thuis zit mee te schrijven, dan weet je het. Hè. Eind van de uitzending moet je hem eventjes via de Radio 1-app laten weten... welke toverwoorden zijn gevallen volgens jou. Kan je een DVD, eh, of dat is tegenwoordig Blu-ray allemaal... een Blu-ray pakket meewinnen. Eh, mee winnen. En omdat Marvel er weer aankomt met een nieuwe film... hebben we besloten om de Avengers Blu-ray pakket naar je toe te sturen. Ja, moet je het wel goed hebben. Ondertussen heeft Justin verschijnen al... Heb je al gedobbeld of ga je nog Ik ga nu dobbelen, ja. Sorry, 1, 2. Hoppakee. Even kijken. En het is een 2 geworden. Het is een 2 geworden. Oh, dat is een, la laag getal. 1 is dat meteen nadelig? Uh, nee, dat is niet meteen nadelig. 2. Yes. Ik ga even kijken wat er in de kluis zit. Kijk je wel eens eh, omhoog naar de sterren? Of ik wel eens omhoog kijk naar de sterren? Ja. Ja, ja, ik. Ehm, ja, dat doe ik wel eens. Ja. Dat doe je wel eens. <laughs> Eh, heb je meegekregen dat, eh, dat deze week dat, eh, dat er de. Hoe noemden ze dat weer? Het was niet de bloedmaan, geloof ik. Het was de blauwe superbloedmaan. Heb je die meegekregen? Ik heb wel zoiets meegekregen, eh, maar niet, niet helemaal, zeg maar. Ik zag wel foto's verschijnen op mijn Instagram. Ah, in de kluis. Eh, allemaal weetjes over de maan, want het was eh, blauwe superbloedmaan was er deze week. Ik heb hem wel gezien. Hij was echt inderdaad heel indrukwekkend. En Manouk die heeft daar een 60 Second Subjects over gemaakt, over de maan. 60 Seconds Subject. Start the countdown. I need to the moon. Er was deze week mega veel nieuws rondom de maan. Want we hadden een rode, blauwe super... supermaan. Niet te verwarren met Superman. Eigenlijk hadden we dus drie uitzonderingen op één maan. Allereerst stond hij dichterbij dan normaal, waardoor het een supermaan is. Ten tweede had de maan op sommige delen van de wereld een rode gloed... doordat de maan deels verduisterd werd. Ten slotte was het de tweede volle maan deze maand... waardoor het een blauwe maan genoemd wordt. Dat verschijnsel van twee volle manen in één maand komt ongeveer om de 2 à 3 jaar voor. Ongeveer om de 20 jaar zijn er twee blauwe manen in een jaar. Die vallen dan in de maanden januari en maart, wanneer februari geen volle maand heeft. Dat gebeurde voor het laatst in 1999 en dit jaar gebeurt dat weer. Oh my god! De Latijnse benaming van de maan is Luna. Veel meisjes worden vernoemd naar Luna. Maar er is ook een meisje dat gewoon is vernoemd naar maan. Ik geef toe dus check altijd eerst even of het over de zangeres of de maan gaat... voordat we allemaal naar de maan gaan. second subject. Risa. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice, and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister, and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice, and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been a growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, sister, don't you do what your big sister does.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 veel van hem gehoord. Ik denk dat hij, eh, dat hij nu in een soort van eeuwige liefdesloop zit. Die zien we nooit meer terug, denk ik. Eh, nee, nee, het, gaat, het, is gelul natuurlijk. Want Craig David is gewoon weer teruggekomen. Hij heeft eh, volgens mij afgelopen jaar nog een nieuwe plaat uitgebracht. Doet het erg goed bij de dames nog steeds. Craig David. Daarvoor hoorde je Elvis Presley, Lil Sister. Eh, track waarin Elvis Presley aangeeft... dat hij eerst de grote zus eh, eh, wil hebben, maar die wil hem dan weer niet. En dan neemt hij genoegen met kleine zusje. Dan vertelt hij ook nog eens een keer aan het kleine zusje... dat ze het beter moet doen dan het grote zusje. <laughs> Zet dat kon in die tijd. Het is gewoon een zware hashtag niet toe, maar goed. Dat, in die tijd kon dat nog. Je luistert naar Risa. Hier in de studio heb ik Justin Prime... We hebben het al eventjes gehad over, over je grote succes... wat zelfs tot een burn-out leidde. Merkte je dat het ook je gedrag veranderde als mens? Ja, nou ja, goed, wat zal ik zeggen. Ja, kijk, je, je bent ja, depressief. Eh, eh, eh, je hebt vlagen van ja, verschillende emoties, om het zomaar, om het zomaar te stellen. Mhm. het tasje werken aan. Ik had een tijdje ook geen zin om naar de studio te gaan. Oh. Ik zat gewoon thuis... dat is het ergste voor de muzikant. Ja, nogal ja. Dus ik, ik zat gewoon thuis en uh, een beetje de hele dag te playstationen. Ja, wat speelde je? ik, wat speelde ik? Ja, FIFA, GTA toen de tijd. GTA 5? GTA 5 toen de tijd, ja. En eh, ja, op een gegeven moment moest ik gewoon uit die vicieuze cirkel komen. Hoe deed deed dat? Ehm, ehm, ja, dat, dat ging op een gegeven moment vanzelf. Ehm, door gewoon wat tijd overheen te laten gaan. Eh, kijk, ik heb op een gegeven moment besloten van... ik doe even een stap terug, hè, dus ook met mijn shows. Ik wil mezelf een jaar de tijd geven. Eh, minimaal om, om gewoon een beetje te herstellen. En, en om gewoon weer, om, ja, om gewoon weer goed in mijn, in, in, in mijn vel te zitten. Mhm. En ik, eh, ik heb dat ook gedaan. En eh, ja, ik moest, het, ik moest mezelf gewoon de tijd geven. En dat, en dat is ook gewoon eh, goed gekomen verder. Ja, en ondertussen ben je de studio weer ingedoken de afgelopen twee jaar. Ja. Ehm, hebben veel artiesten samengewerkt. Bono van U2 is daar toch wel een, een, een, ja, een megaster van. Ja, klopt. Ja, ja Bono heb ik een tijd terug mee samengewerkt. veel met Chesto samengewerkt. Ja, met wie heb je met zoveel mensen samengewerkt. Eh. Hoe, hoe, kwam die samenwerking eh, met Bono tot stand? Nou, eigenlijk via, via Chesto. Ik, eh, ik heb jaren met hem samen zijn liedjes geproduceerd. Mhm. En op een gegeven moment toen eh, moest ik... Hij kwam met een, eh, met een track, eh, of met een opdracht aanzetten. Dat was voor de Red Foundation van Bono. en ja, Bono vond het een toffe song. En die zei op een gegeven moment van... joh, vlieg Justin eventjes naar, naar New York... want ik wil dat hij even de vocals opneemt. Even Justin naar New York vliegen, oké, ja. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen, toen ben ik naar Brooklyn gegaan. En toen heb ik Bono ontmoet en ja, zijn we samen de studio ingedoken en hebben de song afgemaakt. Maar dat uh, vogels opnemen, dat ging ook niet zonder slag of stoot, heb ik vernomen. <laughs> ja, ja, ja, ja, klopt ja. Dat is eh, een grappige kerel is hij. Ja, nee, hij, hij wil niet, eh, hij wilt zeg maar niet in een vocal boot staan. Je hebt zeg maar de control room en heb je de, wat je meestal ziet in, in, in, een, studio met een, met een, raam tussen en een vocal, een opnameboot. Ja, die hebben ja, in principe twee ruimtes. Aan de ene kant moet je zingen, aan de andere kant moet je aanwijzingen geven en schuiven. Juist. Ja. En hij wilde niet in de focal staan. hij wilde, ja, ik weet het, wat is zijn ding niet. Hij wilde in de control room staan. Dus, ik zeg, eh, dus hij wilde gewoon naast mij gaan staan en gaan zingen. Ik zeg, ja, maar kerel, ik zeg, zo kan ik toch niet opnemen. Ik zeg, al het geluid gaat rondzingen hier. Ja. Maar ja, goed, het moest zo, eh, het moest zo gebeuren. Ja. Dus op een gegeven moment zeg ik zo van... Eh, eh, van ja, nou, dat noem je een condensatormicrofoon. Dat is zeg maar een studiomicrofoon waarmee je echt goede opnames maakt. Maar hij wilde met een, met een stage microfoon <laughs> gaan opnemen. Dus zeg maar iets voor een, wat je gebruikt voor een live optreden. Dus uiteindelijk, nou, asbakje ernaast, sigaretje erbij. En hij begon te zingen. <laughs> ik denk, sigaretje erbij tijdens het zingen? Tijdens het zingen, ja. En ik denk dat we wel iets van 30 keer, 40 keer opnieuw de takes hebben gedaan. Ik denk dat ik twee dagen bezig bezig ben geweest. Ik denk de opname duurde drie uur. En het, het nabewerken duurde <laughs> echt twee dagen in, uh, in Manhattan. Had je dat verwacht van iemand zoals eh, wat? Nou ja, zo'n professionele studiozanger... die, staat toch, die, staat toch, die verwacht toch dat hij meteen in die, in die, eh, in die geluidsstudio verdwijnt? Dat hij niet... Eh, nou, het, het, is niet dat hij niet... Kijk, het is gewoon een professionele artiest... en het is mijn job om te zorgen dat hij het naar zijn zin heeft... zeg maar, als mhm. producer, co-producer... en, en, en gewoon te zorgen dat het eindproduct gewoon goed wordt. En als artiest moet hij gewoon kunnen doen wat, wat hij wil, zeg maar. Kijk, ik heb twee rollen. Ik ben zelf artiest, maar ik ben daarnaast ook producer. En ik werk, werkte voor Chesto. En daar, daarvoor ben ik... ja, producer moet ook wel een beetje overwicht hebben. Die moet ook eh, kunnen zeggen van... joh, ik, eh, ik vind het allemaal leuk en aardig... maar ik moet het ding straks produceren. Dus je gaat gewoon in die vocalboot staan. Jawel, maar ja, wat zal ik zeggen? het is toch Bono. Ja. <laughs> <laughs> precies. En ehm, eh, kijk, als het echt niet kon, had ik gezegd van... oké, we doen het niet, maar ik improviseerde gewoon. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen met, met wat nabewerking. En, en toen had je ook nog eens een keer een piano in een track gezet... waar hij die helemaal niet wilde hebben. Kan je daar eens wat over vertellen? Ja, klopt klopt. Ik, eh, wij zaten zeg maar eh, na anderhalf uur... Eh, toen zei die stopte muziek. En uh, nou, de hele controlroom zat vol met ja, verschillende soorten... ja, ik noem het maar even tussen haakjes... om het zo te formuleren, belangrijke mensen in, het vak. Ja. En, ik, en, we stopten en ik zeg, wat is er? Hij zegt, wie heeft die piano erin gedaan? En Chesto die keek me aan en die, die, die kreeg een wegtrekken. Die werd helemaal rood. En ik denk, shit, ja, ik heb die piano erin gedaan. <laughs> Maar ik, ik moest, het was een origineel liedje van Bono eh, uit 1982. En die moest ik in een nieuw jasje steken. welke was het? Eh, Pride, In the Name of Love. Ah, ja, oké, ja. En eh, op een gegeven moment zegt Bono zo van... ik kan me niet herinneren. Hebben wij een piano? Nee, we hebben geen pianist in de band. En hij zegt, wie, wie heeft die piano opgenomen? Dus viel even tien seconden stil. En Thijs keek me, keek me aan van ja, eh, eh, eh, wat ga je zeggen? Dus ik zeg ja, ik steek heel rustig mijn vinger op. Ik zeg ja, ik. Hij zegt waarom heb je dat gedaan? Ik zeg ja, als ik eerlijk ben vond ik je origineel een beetje... ja, ik vond het een beetje saai. <laughs> maar ja, ik kan soms een beetje naïef zijn, weet je wel. En, en echt, ik zeg gewoon wat, what's on my mind, zeg maar. Dus ik zeg dat zo en drie seconden later valt bij mij een kwartje van... shoot, gast, gast wat, wat zeg je in vredesnaam? <laughs> en hij keek me aan en het viel echt gewoon echt bijna tien seconden stil. En ik dacht, ja, ik, dit is mijn laatste project ooit. <laughs> Weet je wel? En ik, ik, ik, keek Chesto aan, die werd ook helemaal rood. Die denkt, wat zeg je nou, joh, mafkees? <laughs> dus op een gegeven moment zei Bono, die keek me aan en die zegt... nou, Goed gedaan. Ik vind het eigenlijk veel beter zo. Nou, dat zou ik eruit zien. <laughs> Hij zegt, houd er maar in. Ik zeg, nou, top, gelukkig. Man, ik kreeg bijna een wegzakker, joh. <laughs> Nou, ik denk dat het dan ook tijd is om eventjes naar die plaat te luisteren, of niet? Ja, is goed. Chestro, eh, featuring YouTube. Waarom staat, jij, staat jouw naam er niet bij? Ben je dan alleen echt co producer? Of? Uh, nou, ghost producer, dat klinkt zo. Ik ben co-producer. Ik produceer ah. voor heel veel artiesten liedjes. En uh, daar hoeft mijn naam niet altijd op. Gewoon bij de credits. Dan Pride, Chesto, featuring YouTube. En stiekem toch ook een beetje Justin Prime. One man come in the name of love. One man he come and go. One man comes here to justify. One man to overthrow. zijn dan eh, de vocals die, die hij eh, een beetje heeft in zitten hoesten... Eh, terwijl hij naast jou stond in de studio. Ja, dat klopt. Dat, <laughs> <laughs> maar dat is allemaal goed gekomen. Ja, dat, dat, blijkt gelukkig, maar het klinkt goed. Ja, dankjewel. Hey, ik, ik zie dat je met heel veel artiesten hebt samengewerkt. Ik ga even een beetje je geheugen testen van hoe goed jij in de artiesten zit. Ik ga even een spelletje met je spelen. Oké. Ik laat jou raden wie de zangeres is. Oh, dat is... Uh, is niet een plaat die ik heb geremixed. Het is van Jennifer Lopez, geloof ik. En Flowrider. Sweet Spot. ja. Die had jij geremixed? Ja, die heb ik gedaan, ja. Klinkt lekker hoor. Eh, eh, bij zo'n remix zie je dan Jennifer Lopez zelf ook... of sturen ze gewoon de vocalen op? Nee, ik krijg gewoon van, eh, ik krijg een aanvraag van Universal uit Los Angeles... van, joh, wil je die... ik heb een nieuwe van Rihanna of ik heb een nieuwe van ja, J-Lo, Flowrider. Wil, wil je dat remixen? En dit is het budget wat we vrijstellen. Hmm. En, ja, nou, gaan. onderhandelen via management en dan, dan is het uh, gaan of niet. De volgende. Eh, ja, dat is een, eh, ook een plaat die ik heb gedaan voor Rita Ora en Iggy Azalea. Rita Ora en Iggy Azalea, We gaan eh, horen of dat goed is. Ja. Rita Ora, wat een prachtvrouw. Ja, ja, ik heb hem nooit ontmoet, maar eh, zoals ik zeg, ik krijg alles gewoon toegestuurd. Krijg je nou ook nooit een berichtje van ze van... hé, hey, eh, ik heb je remix gehoord, uh, tof gedaan? ja, wel eens gehad. volgens mij... Ik weet niet meer zeker. Volgens mij zijn mijn management dat Rihanna... ik had ook een remix voor Rihanna gedaan. Volgens mij vonden ze dat tof of zo. Ik, weet het niet meer zeker. Ah. Ik weet wel dat... Ehm, volgens mij dat Carly Ray... Hoe heet ze? Carly Ray, Jepsen is dat geloof ik. Die zijn een keer van... Hey, tof of zo. Ik, ah, weet niet meer. Het zal ah, tof. Maar ehm, ja, eh, ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben me eigenlijk gewoon van hup werken en het levert in. En, oh, ja. Eh, ja. En dan eh, <laughs> met je geld nieuwe videogames kopen. We gaan de, de, de videogames kopen, <laughs> We gaan naar de laatste. Ja. Wow. Heb ik die gemaakt? Mm uh, Oh ja, ja maar je hebt hem terug. Je hebt hem gereversed natuurlijk. Helemaal. Ja, ik kan het niet. Mag ik hem nog één keer horen? Of? Wil je hem nog één keer horen? Ja. Dan moet ik heel even terugzetten. Oh. <laughs> Komt-ie? Nou, ik weet het niet. Ik probeer naar de akkoorden te luisteren. Ja, maar dat lukt natuurlijk niet. Nee. Doe nee. gok. Doe gok. Eh ik heb zoveel platen gemaakt, jongen, in mijn leven. Ik heb denk, ik, een paar honderd. Of... Het is een zangeres. Het is een zangeres. Eh, Rihanna? Tomorrow oh, ja. too far away. Oh, ja. we can get back yesterday. But we young right now. We got right now. So get up right now. Ja, dat is wel eentje waar ik nog... Daar was ik heel trots op, jou. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. <laughs> hey, je hebt een eh, nieuwe single uit, die heet Mirror on the Wall. Zullen we daar nog even naar luisteren? Ja, ja. graag. My head is spinning. My focus is off. The walls are giving way under the weight of it all. And the fire it burns, eating it all. I took my turn, but it left me with scars. And now I regret. chose to take it all. I'm lost in my mistakes. I keep running from you, lost in the shades, trying to find my way to escape. Mirror on the wall. Please take me away. but the wise man holds back. I step out of myself, now I can't hold up the mask. Your pain makes me burn, I can't look away, it's what I deserve. I made you this way, now I regret. from you. Lost in the shades, trying to find my way to escape. Mirror on the wall. Please take me away. around before I could crawl. You hide your way so you can see me. take me away. Justin Prime. Mirror on the wall. Klinkt lekker hoor, jeetje mina. Ja, ik laat hem eventjes lekker uitlopen. Eh, je luisterde naar eh, Risa's eerste uur met Justin Prime. Ik wil je bedanken dat je zo vroeg in de ochtend bij me wilde zijn. Geen probleem, jongen. Jij ook bedankt. En eh, als je een primeurtje hebt, dan vinden we het altijd wel leuk... als je die bij ons als eerste wil delen. Gaan we doen. Ja, gaan we doen. Oh, nou, dat is hartstikke nice. In het volgende uur hebben we een dichter. En dan niet zo'n saaie dichter die dan uit zo'n bundel komt voorlezen... van die stoffige gedichten die je eigenlijk alleen wil horen... als je echt gewoon heel zwaar aan de witte wijn zit. Nee, een echte, echte vernieuwende dichter. Hier straks bij Risa.